9 uur. Maar net wel met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië zitten de grootste financiers van islamitische terreurgroepen als Al-Qaeda en de Taliban. Dat blijkt uit de jongste ambtsberichten die zijn gepubliceerd door klokkenluidersite Wikileaks. In een memo van eind vorig jaar schrijft minister Hillary Clinton van Buitenlandse Zaken dat Amerikaanse diplomaten meer moeten doen om geldstromen uit de landen rond de Perzische Golf te stoppen. De regeringen van die landen doen daar volgens Washington te weinig tegen. Niet alleen donoren uit saudi arabië financieren terroristen, ook vanuit Qatar, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten worden terreurgroepen financieel ondersteund. Het geld gaat volgens de ambtsberichten vooral naar extremisten in Afghanistan en Pakistan. Het Internationaal Monetair Fonds vindt dat het noodfonds van de eurozone moet worden uitgebreid. In het fonds zit 750 miljard euro dat ingezet kan worden als landen met de euro in grote financiële problemen raken. De Franse IMF-topman e Strauss-Kaan vindt dat bedrag niet groot genoeg. Strauss-Kaan presenteert morgen in Brussel een rapport over de stand van zaken in de 16 landen met de euro. Hij vindt dat het economisch herstel in Europa wordt bedreigd door nieuwe onrust op de financiële markten. Griekenland en Ierland hebben al een beroep gedaan op het noodfonds. De vergroting van het vangnet is al onderwerp van gesprek in de eurozone. In haar woonplaats Lage Vuurse is actrice en zangeres Lia Dorana overleden. Ze was 92. Lia Dorana begon haar carrière bij Wim Sonneveld. In het muzikale hoorspel De familie Doorsnee van Annie M. G. Schmid speelde ze de rol van dochter Lisbeth. Lia Dorana speelde ook in toneelvoorstellingen, maar ze maakte vooral furoren in musicals zoals Irma La Douce en Kiss Me Kate. In 1989 maakte ze op verzoek van Joop van de Ende haar comeback in de musical Cabaret.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 Veel luisterplezier voor dit tweede uur. kenda onge ngamatera bini dong bini dong jedala bini dong bini dong jetelo bini dong bini dong osiepna bini dong bini dong jatura bini dong bini dong jedala bini dong bini dong jetelo bini dong bini dong osiepna bini dong ay ay tera diaba kisumo aya e tera diaba kisumo anadwaro kenda onge ng'amatera anadwaro kenda onge ng'amatera binidong binidong jadala binidong binidong jatelo binidong binidong osiepna binidong binidong jaturwa binidong binidong jadala binidong binidong osiepna binidong omena mit kibuye etera diane Kisumu Mutamid Kibuye etera diane Kisumu Ngege mit Manyata yawa etera diane Kisumu Obambo mit yawita. etera diane Kisumu Bini dong bini dong jedala bini dong bini dong jedala bini dong bini dong usiep na bini dong Aye Aye aye aye malongo lungugero kisumo ya anagomba diane kisumo kenda gomba diane lolwe victoria dalagi mama yo victoria dalagi baba yo anagomba diane kisumo twendeni tujenge Kisumu. Wageni karibu Kisumu, miwana pamba pia tupande, miwana pamba pia tulime, tuvune vizuri miwana pamba pia tupande, miwana pamba pia tulime tubune vizuri denga ido tera wina aido gari tera wigot tera dane kisumo tera kisumo tera dane kisumo aido meli terawina. tera dane boda heb na bini dong, bini dong ja turwa bini dong, bini dong ja dala bini dong, bini dong ja telo bini dong, bini dong us heb na bini dong, bini dong ja turwa bini dong, bini dong ja dala bini dong, bini dong ja telo bini dong, bini Paradiso met uh, Olaf Hasven. Dat was het uh, ene laatste nummer eh, van aflevering 699 van Peaceful Radio. Ik ga afsluiten met Drumming the Earth van Steen Rahoge. Alle tweede cd's, laatste cd's kwamen van Phoenix Muziek. Mijn naam is Benno Veug en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma Peaceful Radio.